I like to sit by the fireside, dreaming of the days gone past. wondering why those happy hours De Mainstream Masters waren dat. Met zang door Nancy Harrow. Oliver Jackson zat op de drums. Kenny Burrell speelde gitaar. Milton Hinton op de bass. Dick Wells toet op piano. Danny Blank, Barton sax. Tom Goldney, klarinet en alt sax. Dickie Wells op trombone. Buddy Tate, sax En Buck Clayton op de trompet. Ik heb eh, een prachtige LP gescoord eh, een paar dagen geleden. En dat heet The Best of Earl Bostic. Deze man heeft voor mij een grote betekenis gehad. Want toen ik een jaar of twaalf jaar was, kreeg ik van de buren een pick-up te leen. Die werd dan aangesloten op de radio. En daar klonk uit het bekende nummer Flamingo. Dat ga ik nu niet draaien. Alhoewel, Flamingo heeft natuurlijk jarenlang bij de arbeidsvitamine altijd eh, eh, hoge ogen gescoord. Ik ga een nummer draaien waar toen de tijd eh, in elk geval schande over gesproken werd. Want het was een klassiek nummer, Liebestraum. En dat mocht toch niet vertolkt worden. Ja, luisteraars, ik ga nu naar de pick-up en ik druk nu in Eurobostik met Liebestraam. Stream Masters met Fine en Mellow. Een heerlijk nummer. We hebben in Nederland een zangeres, een jazzzangeres...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 Dr. Jazz geheten. En deze dame die maakte de Dutch Winklers, die inmiddels al een hele grote aanhang had... helemaal eh, zeer populair. Het was een echte gangmaakster. En eh, haar, als ze optrad, dan maakten ze de zaal, dat was bekend, helemaal gek. Nog iemand die eh, uitstekend de zaal kan bewerken. dan heb ik het over Room 11. Laten we gaan luisteren naar een heerlijk nummer, nummer van hun I Wanna Be Your. I wanna be your TV. Then you would know exactly how to turn me on with my remote control. Cause you would know the function of all my buttons. Cause I've seen you doing it. And oh, I'd love to be your shower. in the morning or the blankets on your bed. I would keep you warm all night, but most of all.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 U luistert naar VMVM Jazz met Fred Kroonsberg presentatie. Daarvoor hoorde u ook nog Buddy Craker met The Lady is a Tramp. we gaan nog een nummer van hem draaien. En dat is Around the World. Around the world I'd search for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. Well, I knew somewhere, sometime, somehow you look at me and I would see that smile. You're smiling now. Well, it might have been in County Down or in New York, Gay Paris, or even London Town. No more would I go all around the world. I have found my world in you. Let me hear some trombones. Well, around and around and around and around, I'd search for you. I traveled on. Love was gone to keep a rendezvous. Well, I knew somewhere, sometime, somehow you look at me and I would see that smile. You're smiling now, baby. It might have been in County Down or in New York Marseille, Mary, or even London town. No more would I go all around the world. You got to play it, play it, play it, play it, play it. you look at me and I would see that smile. You're smiling now. Baby, it might have been in County Down or in New York, in Gay Paris. ever sleep tight, and it'll be fine, lover of mine. gezongen. Dit nummer live en komen door zangeres Jewel van de cd Spirit. ZFM Jazz feliciteert Hans Sandvergen. En we gaan nu draaien eerst die things van Robert Cray Band. En daarna ga ik echt iets uitzoeken om te kijken of ik eh, zijn favoriet kan vinden. En ik dacht dat dat Call Chader was. Hans gefeliciteerd, maar eerst nog eens eventjes eh, de Robert Cray Band. zit er bijna weer op.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 Verdachten mogen sinds kort voor het eerste verhoor een advocaat raadplegen. Staatssecretaris Steven van Justitie zegt dat het betaalbaar houden van die hulp zijn grootste zorg is. Hij wil de vergoeding voor die eerste verhoren daarom halveren tot woede van de advocaten. De Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten zegt in Nieuwsuur dat straks alleen mensen met geld nog kunnen rekenen op professionele hulp. Daardoor is volgens de advocaten de kans op juridische dwalingen groter. Internetgebruikers in Syrië hebben voor het eerst in drie jaar weer vrij toegang tot Facebook en YouTube. Het lijkt erop dat de regering het verbod op de sociale netwerksites heeft opgeheven. Critici beschouwen de opheffing als een tegemoetkoming van de regering aan de bevolking... om opstanden als in Tunesië en Egypte te voorkomen. Afgelopen weekend werden Syriërs op internet opgeroepen in Damascus te protesteren tegen de regering... maar niemand kwam opdagen. De Britse rechtbank die het uitleveringsverzoek tegen Julian Assange behandelt... heeft meer tijd nodig. Komende vrijdag is er een extra zittingsdag gepland. De oprichter van Wikileaks werd in december in Groot-Brittannië gearresteerd en heeft huisarrest. Zweden heeft om zijn uitlevering gevraagd wegens seksueel misbruik van twee vrouwen. Assange zegt te willen meewerken aan het onderzoek, maar hij wil niet naar Zweden toe. Hij is bang dat hij dan wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten... Via Wikileaks komen vaak geheime documenten van de Amerikaanse overheid in de openbaarheid. De Zweedse aanklagers zeggen dat ze Assange alleen maar willen verhoren, maar dat ze hem niet kunnen bereiken. Het weer, het is helder, vannacht mist en lichte vorst. Morgen begint de dag nevelig, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt dan 5 tot 9 graden. Vanaf donderdag wordt het...